uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. Het kabinet zal op Prinsjesdag een gemiddelde koopkrachtstijging van 1,5% presenteren. Volgend jaar gaat 96% van de Nederlandse huishoudens erop vooruit. Deze cijfers staan in de macro-economische verkenningen. Een belangrijk financieel stuk voor Prinsjesdag waarin de NOS inzage heeft gehad. Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar de verdwijning van Hoek en Lili afgelopen weekend. In de nacht voordat ze uitgezet zouden worden verdwenen ze spoorloos. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen dat Hovik en Lili het slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Kort nadat bekend was geworden dat de kinderen in Nederland mochten blijven, doken ze weer op. Waar ze zijn geweest is niet bekend. De Franse overheid heeft voor het eerst toegegeven dat het Franse leger tijdens de Algerijnse oorlog politieke tegenstanders heeft gemarteld en vermoord. President Macron erkende dat bij een bezoek aan de 87-jarige weduwe van een Franse wiskundige... die zich inzette voor de Algerijnse onafhankelijkheid. Macron gaf toe dat Frankrijk verantwoordelijk was voor de dood van haar man... en vroeg om vergiffenis. Ook beloofde hij de Franse archieven over de oorlog... die tussen 1954 en 62 woedde, openbaar te maken. Oliemaatschappijen hebben bij de jaarlijkse veiling van tankstations recordbedragen betaald... om toplocaties in handen te krijgen... Zo ging station Bijleveld langs de A12 bij Harmelen voor 24 miljoen euro naar totaal. De veiling van de 17 stations heeft de staatskas deze week in totaal 126 miljoen euro opgeleverd. De staat is eigenaar van de tankstationslocaties in Nederland. Oliemaatschappijen en kleinere ondernemers huren ze. Om de marktwerking te bevorderen veilt de Nederlandse staat sinds 2002 deze locaties. En dan het weer. Vanavond en vannacht klaart het op. De temperatuur daalt naar 4 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt dan tussen de 18 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Put your foot on the pedal. Give in to your madness if you must, if it gives you ideals. Ooh, you got everybody playing on the radio. Finding it less and less hard to stay awake. Put my head on the pillow. No longer give up my nights for art, it's sake. Like the lonely can live the dew on the meadow. I'm so glad to be alive today. Yeah. Ooh, you got me riding home. Ooh, in a flat top cruising down the highway. With Jim and Glenn and everybody playing on the radio. Ja, het eh, wordt eh, druk. Een spitsuur in eh, oktober. Dandelion de trapte deze alternative FM op donderdag 13 september af. Het is een reguliere uitzending, maar ik kan je vertellen dat er de komende tijd ook wel weer wat ja, live dingen gaan eh, plaatsvinden. En één ervan is Dandelion. Eh, wel in een wat aangepaste versie. Sowieso de frontman die je net hebt eh, kunnen horen, Paul Bond. Die komt naar de studio 25 oktober. Zet het maar in de agenda. Trouwens, een week eerder komt zijn broer Frank naar de studio. En dat heeft alles te maken met het, het derde album van Alaska. Vanavond, trouwens, een regelrechte primeur. Want we hebben de nieuwe single van Alaska, The Comedy of Distance... Ik heb even wat moeite moeten doen om eh, dat voor elkaar te krijgen. Maar het is me gelukt. En het leuke eraan, hij, lijkt ergens eh, heel erg eh, veel op. En die, dat, dat gaan we er zo even... Nou ja, lijkt op. Hij vormt een inspiratiebron, denk ik... van een nummer uit de jaren 70, randje jaren 60 van de Birds. Eight Miles High. Dus dat, dat nummer, dat, dat zal je misschien zo direct nog wel even voorbij horen komen. En dan gaan we het contrast laten horen. Het verschil en ook de overeenkomsten. En ja, eh, ze hebben natuurlijk eh, er een iets andere draai aangegeven. De Plea for Peace, zo heet het album. En dat eh, gaat komende maand, volgende maand, gaat dat een, zijn beslag krijgen. Onder andere met een presentatie in Paradiso. Dus dan weet je ook hoe dat eruit ziet. Nou goed, dat is even voor wat het waard is. Natuurlijk heb ik ook nog nieuw materiaal en ik had beloofd dat ik iets van Shirt zou draaien. Ja, dat, eh, dat eh, dank je de koekoek. Maar het is niet helemaal eh, goed terecht gekomen op, op de stick. Dan ben je eigenlijk een beetje een prusser. Want ik heb het album wel, maar het ligt nog gewoon thuis. Dus volgende week zal ik daar ook weer twee tracks van gaan draaien. Nu doen we het even met de singles die hij heeft uitgebracht. Want hij heeft afgelopen week heeft hij dat gepresenteerd in de Echo. Dus dat zit er ook in. En ja, ook heel erg leuk. Morgen gaat eh, in Podium Grounds gaat, eh, eh, Cafeïne een, een album presenteren, Window genaamd. En ik heb al stiekem één track die ook op het album staat. Die voeg ik vanavond toe. En er werd al gevraagd door uh, Nieke van der Velde, een van de dames van Cafeïne. Ja, gaat het dan worden? Nou, dat zal je dan wel horen. in ieder geval drie singles die ze al hebben vrijgegeven. Die zul je zeker voorbij gaan komen. En eh, dat is zo'n beetje eigenlijk wat, eh, wat we hebben. Eh, dat alles zeggende gaan we natuurlijk gewoon vrolijk verder met het programma. Eén van die singles waar ik het net over had, over cafeïne dus... is deze, die is vrij recent uitgegeven. Maar ze hebben, ehm, deze week hebben ze ook alweer een derde single uitgebracht. Die gooien zo dadelijk ook nog. Dit is de tweede single van dat album. En dat nummer dat heet I Don't Buy You Do van Cafeïne. You're back again. doen met eh, de singles eh, die hij heeft afgegeven van eh, het album 21st Century Love, want zo heet het album. En dit nummer dat heette dus Back Again. daarvoor hoorde je I Don't Buy You Do van Window. het album Window. dat is van Kavin. Ze komen uit Schiedam. Zeg niet dat het een filiaal van Rotterdam is. Want Schiedam heeft natuurlijk, natuurlijk wel een hele eigen ja, stadse streek. En ik moet ook zeggen, het is ook inderdaad een aparte plaats. Ik ben er ooit een keer geweest, Schiedam. Eh, en ik heb het genoegen om dan, zet ik dan weer mooi die pet van eh, de popunie op. En dan mag ik nog een eh, hele mooie recensie erover gaan schrijven. Dus dat heb ik inmiddels nu gedaan. En nu is het aan de mensen van de popunie van, kan er nog ietsje bij of wat dan ook. Maar dat ga ik natuurlijk met de mensen van de popunie maar even overleggen. Maar goed, er zit dus een recensie aan te komen, dames. Kan ik je het in, ieder geval wel bij vertellen. Eh, morgen in Podium Grounds, eh, dames en heren thuis, eh, gaan ze dat presenteren. Het album Window Cafeïne. Ik zou het goed in de gaten houden, want ze brengen hele leuke muziek. er staat trouwens op hun Facebookpagina een heel mooi ja, optreden op een dakterras. En daar zie je hoe emotie, ehm, ja, de muziek de emotie oproept bij de mensen die daar aanwezig zijn. Was een schitterend mooi filmpje. Dus dat kan ik er ook nog even bij zeggen. Eén eh, die er ook eh, best nog wel wat aandacht eh, verdient is Umbrella in the Wind van natuurlijk Bloom Illusion. En dat, de dame die erachter schuilt is Mariska Kalma. hours feel morgen moet ik weer in zijn straat zijn, want dan moet ik weer de post eh, bezorgen. Ja, dat is eh, weer tijdelijk. Weer weer gestrikt door mijn eh, werkgever om posten te bezorgen in de straat waar Ruud Hameling woont. Ja, dat is heel erg leuk. Van de week had hij toch uh, last met een beetje op te staan, had ik een beetje de indruk. Maar goed, zijn buurman die was vrolijk in de weer. Maar die moest van mij toch knarsend tandend een, ja, een rekeningafschrift van de tandarts in ontvangst nemen. Daar was hij niet zo blij mee. Maar goed, het <laughs> is even leuk dat ik ook hier gewoon lokale radio kan spelen. Maar goed, eh, deze Ruud Houding. voor de mensen die het eh, willen weten... hij eh, gaat een optreden doen in dezelfde straat waar hij zelf woont. volgende week zaterdag een huiskamerconcert. En er zijn nog kaarten beschikbaar. Dus wil je erbij zijn, en dat doet hij samen met Ricky Cole. Dus dat kan nog heel erg leuk worden. Daarvoor hoorde je Umbrella in the Wind van Bloom Illusion. En Bloom Illusion is een beetje het geesteskind van Mariska Kalma een van de mensen die ook op het lijstje staat om hier te komen... en we zijn ermee bezig, is op 8 november Anke Timmer. En eh, luister zelf maar, dit is wel heel erg eh, leuk hoor, eh, eerlijk gezegd. En het nummer dat heet Kom je dansen, Elsie. en Animals. En ze hebben afgelopen week ook eh, hun eh, album eh, laten... Ja, hebben ze ten doop uh, gehouden. Ik weet even niet precies waar ze dat gedaan hebben. Volgens mij hebben ze dat in Rowtown gedaan. En ze doen het, als het goed is, nog in Amsterdam. in de Sugar Factory. Dus dat kan ik in ieder geval nog wel eventjes vertellen. Goed. Eh, daarvoor hoorde je ehm, nog een, eh, nummer van eh, Anke Timmer. Die zal binnenkort ook hier haar opwachting gaan maken. Nederlandstalige muziek, dat wel. En vorige week hadden we hier Chris Hof. Die hadden we ook. Maar Chris is meer een schrijver en minder een, ja, een, een zanger. Want tenminste, hij is het wel. van huis uit is hij wel muzikant. Maar hij schrijft liever de liedjes zelf. We hebben dat, vorige week hebben we dat uitgebreid aan hem gevraagd hoe dat precies zit. Goed, eh, even een eh, wat langer nummer. En dat is eh, van Natalia Magdalena. Zij vormt een stelletje, of een setje, met Tibi Flores. Dat is ook wel heel erg leuk en interessant. Dus ehm, wat, ik, wat ik dus nou zo speciaal daaraan ga vinden... is dat ik dus twee nummers van, van achter elkaar draai. Eerst dat nummer van haar, Juliet Rainy Days Aren't Over. En daarachter hoorde je Different Man van Tibi Florissen. She was a painting made by blind man's head. She was a stone that was thrown down into the lake. And he promise oh so great about tomorrow that might come one day. And she lay down to sleep so impatiently. But before she woke up tomorrow. sweet. it was half full again. Drowning in each other's arms, lost in the absent, lost in Ja, ik vind hem geweldig eerlijk gezegd wat dat er gaat. Eh, en hij past ook eh, geheel in mijn straatje moet ik erbij zeggen. Want wat is er nou mooier als je op een gegeven moment een man bent... die alleen maar uitstelt, uitstelt en op een gegeven moment bijna afstelt. En dan weet je dat er een dag komt dat je er toch aan moet beginnen. En hij heeft er een gewoon potdomme een liedje over geschreven. Het is een beetje mijn lijflied. Want eh, ik ken er trouwens nog meer mensen die dat doen. TB Flores met een Different Man. En als je goed eh, luistert, dan uh, zit er toch ook nog wel een beetje QB in de Blizzards-achtige elementen in. Daarvoor horen we zijn eh, wederhelft, Natalia Magdalena... met Juliet's Rainy Days Aren't Over. Een beetje een lang nummer, maar wel een heel mooi nummer. En dat was ook de reden waarom we hem draaiden. De dames van Cafeïne staan vandaag centraal. En dat heeft alles te maken met de, het album wat ze morgen gaan presenteren in Podium Grounds... Dit is een van de singles die ze er vanaf eh, hebben gehaald. Het nummer dat heet The One. You know I asked in marriage, and you were on it. If I want to keep you by my side, I should do it all. But you won't get tired if I don't change. Cause don't you know, don't you know, baby, it's too late. I got you, love, got you, love, where I want it. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh Yeah, well, I've been chasing, but I ain't chasing no more. You ask me if I love you, if it's you I adore. But if you're not the one, what am I doing this for? Doing this, doing this. Doesn't mean that I'm the one to. That's what I'm missing, babe. Yeah, well, I've been chasing, but I ain't chasing no more. You ask me if I love you, if it's you I adore. But if you're not the one, what am I doing this for? Am I doing this, doing this for? dat was hem. Colin Hoeven met All of My Days. Eh, het nummer eh, wat hij eh, geschreven heeft ergens in juni, juli zo'n beetje. En dat doen we dat nog steeds mee. Ehm, hij wordt ook genoemd de snelste singer-songwriter van Nederland. Hij kan zelfs een liedje schrijven op het moment dat hij het verhaal al aanhoort. Dus dat zegt al genoeg. The One hoorde je net van Cafeïne. En dat betekent dat we rap verder gaan met deze hele fijne, fijne song van Jolien. En het nummer dat heet Cynical. Ja, dat was hem eh, wat dat betreft. Jolene was dat met uh, Cynical. Een van eh, de, nummers die ze al heeft uitgebracht. En dan moet ik rap opgeschieten, want we hebben er nog eentje te gaan. En dat is een nummer wat volgend uur zeker nog voorbij gaat komen. Tenminste. En dat heeft te maken met het nummer wat ik nu al een beetje op de achtergrond laat horen. En dat is 8 Miles High van The Birds.